Jan van der Putten met het NOS-journaal. Goede arbeidsvoorwaarden op te nemen. Staatssecretaris Van Rijn gaat dat regelen in een wet. Door gunstige arbeidsvoorwaarden verplicht te stellen... kan een gemeente niet meer automatisch kiezen voor de goedkoopste offerte, denkt Van Rijn. Hij wil voorkomen dat er tarieven worden betaald... waar de thuiszorgbedrijven en hun medewerkers niet van rond kunnen komen. Geen Pijl en het Forum voor Democratie proberen vandaag in een kort geding af te dwingen dat Oldenzaal meer stembureaus openstelt bij het referendum over Oekraïne. Ze willen dat er op 6 april net zoveel stembureaus opengaan als bij gewone verkiezingen. Oldenzaal wil maar vijf van de 17 stembureaus openstellen. De gemeente rekent op een lage opkomst. Morgen dient een kort geding tegen verantwoordelijk minister Plasterk en maandag tegen de gemeente Son en Breugel. Het aantal daklozen is de afgelopen zes jaar met driekwart gestegen, meldt het CBS. Er zijn er nu zo'n 31.000. De groep daklozen met een niet-westerse achtergrond is verdubbeld. Deskundigen zien twee belangrijke oorzaken voor de stijging. De afgelopen tijd kwamen mensen sneller op straat door de financiële crisis... en door de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Meer vrouwen dan gedacht zijn besmet met HPV, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Dat blijkt uit nog niet gepubliceerd onderzoek van het Jeroen Bos ziekenhuis, meldt de Volkskrant. Al jaren wordt ervan uitgegaan dat 4 tot 5 procent van de vrouwen tussen de 30 en 65 HPV besmet is. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat het gaat om bijna 8 procent. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam is tegen de aparte opvang van homoseksuele asielzoekers. In het tv-programma College Tour noemt hij aparte opvang ontoelaatbaar en een verkeerd signaal. Abu Talib is het niet eens met zijn eigen partij in de Tweede Kamer. Die vindt juist dat homo's en andere kwetsbare groepen wel apart moeten worden opgevangen. Het weer, eerst regen en kans op natte sneeuw. Van het noordwesten uit geleidelijk droger en op diverse plaatsen zon. Het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Den Haag-Zuid en Knopend Prins Klausplein 7 kilometer file door een ongeluk. Bij Knopend Prins Klausplein is maar één reis ook open. De vertraging is ongeveer een half uur. op de A6 Ledenstad richting Muiden staat tussen Almere Stad en Knopend Muidenberg 7 kilometer. Op de A13 richting Den Haag 2 kilometer voor knooppunt Ipenburg. En op de A27 van Breda richting Utrecht bij Werkendam 3 kilometer.